Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NWS op 3. De afgelopen maanden zijn meerdere meldingen gedaan over het pleeggezin waar een meisje van 10 zwaar gewond is geraakt. Het meisje uit Vladingen werd vorige week zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht nadat ze zou zijn mishandeld door haar pleegouders. Zij worden verdacht van poging tot doodslag. De Telegraaf schrijft dat omwonenden en de school van het meisje al aan de bel hadden getrokken bij de pleegzorgorganisatie, omdat ze zich zorgen maakten. Maar daar is toen niks mee gedaan. Omwonenden zeggen tegen de krant dat het meisje met botbreuken en ondervoeds in het ziekenhuis is opgenomen. Veel medicijnfabrikanten willen niet meer verkopen in Nederland. Door strenge regels hier valt er nauwelijks wat te verdienen. Daardoor zijn er honderden geneesmiddelen niet meer te krijgen. Blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. Volgens deze onderzoeken van de Erasmus Universiteit kost het uiteindelijk ook meer. Als het niet beschikbaar is, moeten wij dus eh, de medicijnen vaak eh, van een duurdere producent of uit het buitenland halen. En soms zelf, eh, geen, zelf bereiden. En dat is ook niet goedkoop. Grote kans dat je dit kletsnatte nieuws zelf al hebt ervaren. Het is waarschijnlijk de natste mei sinds de start van de metingen in 1958. Dat zegt het KNMI. We hadden een aantal dagen deze maand waarop er echt op verschillende plekken in het land flinke hoosbuien zijn geweest. Simpel gezegd geldt eigenlijk dat ja, hoe warmer klimaat is, hoe meer waterdamp de lucht kan bevatten en hoe meer regen er dus ook uit kan vallen. En we zien dan ook dat het aantal dagen, nou ja, waarop ergens in Nederland eh, bijvoorbeeld eh, meer dan 50 mm valt, ook in de afgelopen 50 jaar eh, verdubbeld is. KNMI kan met zekerheid zeggen dat dit de natste meimaand is als de regen die voor vandaag en morgen voorspeld is, is gevallen. Het weer, je paraplu en poncho kan je vandaag dus ook weer bijpakken. Het wordt een wisselvallige grijze dag. Met lokaal soms stevige buien, met ook hagel en onweer. Het waait flink en het wordt zo'n 16 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste vertraging zien we vanmorgen op de A7 en de A9. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad tussen de afrit A van Hoorn en Purmerend Zuid. 7 kilometer met ruim een half uur op onthoud. Door werkzaamheden is de rechterrijstrook dicht. A9 Diemen richting Alkmaar. Bij de afrit Aalsmeer 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Heemskerk en knooppunt Rotterpolderplein 8 kilometer. De vertraging is daar drie kwartier. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. A10 de ring van Amsterdam. Tussen Amsterdam, Tuindorp, Oostzaan en Zeeburg 5 kilometer met een kwartier vertraging. Door een gestrande vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. A22 Beverwijk richting Velsen. Tussen Beverwijk en Velsen 7 kilometer fieden. met daar 20 minuten oponthoud.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 You're the reason why. The things you do don't always make me cry. Dit zijn de Rubettes. The things you do they don't always hurt me. But when they hurt me, you're the Ja, dat was eh, Smokey. If you think you know how to love me. We kennen hem natuurlijk van uh, eh, Hoe de fuck is Alice. Maar die is zo uitgekoud. Ik denk, nou, die draai ik niet door. Ik ga nou eens een andere draaien van uh, onze vriend Smokey. U luistert nog altijd, luisteraars, naar Duif zacht de Week Door. En wat doe ik er allemaal met die zaag? Nou, ik, ik zoek gewoon allemaal lekkere nummertjes voor u op. Waaronder Mary Wells. En zij heeft het over mijn jongetje, my guy. My Guy was dat, luisteraars. En eh, ja, alle dames die vanmorgen eh, de moed hebben gehad... om al heel vroeg op te staan... om naar Duifzaag de Week door eh, te kunnen luisteren... die benoem ik gewoon officieel tot Lady of the Morning. combinatie van eh, de vroegere Shadows, eh, de begeleidingsband van Cliff Richard... Hank B. Marvin en Bruce Wells... samen met John Ferrer, de partner van Olivia Newton-John. Die vormde het eh, trio Marvin, Wells en Ferrer. En dit was Lady of the Morning, wat ik op heb gedragen. Ik zei het al eerder. aan alle dames die vanmorgen, dankzij Duifzacht, de week door... vroeg op zijn gestaan. Ja, gezellig. houden blije muziek. van lieve begonnen. you walked out on Ja, je kan, je kan eenzaam zijn, maar elke dag eenzaam, dat hoeft toch helemaal niet? Je hebt toch ook buren? Of je, hebt, je gaat gewoon een, eh, een lekkere wandeling door het bos maken, luisteraars. En dan kom je vanzelf iemand tegen, al is maar een hondje. En dan ben je niet meer eenzaam. Eh, dat waren natuurlijk de Everly Brothers. Eh, ja, goud van oud en daar hou ik van. Uh, Duifzaag de week door, daar luistert u nog altijd naar, luisteraars. En straks om half tien natuurlijk weer cabaret. En ik heb u een verrassing, want ik doe twee stukjes cabaret speciaal voor u. We gaan eerst eh, genieten van Herman Berkien. En die gaat eh, Jan Veen, eh, of Jan van Veen was het geloof ik. Ja, van Candlelight gaat hij imiteren. Dat is heel leuk. En geen ja, geen nee was een spelletje vroeger op de radio. Dan mocht je geen ja en geen nee zeggen. En Gerard Cox en Frans Halsema hebben daar een prachtige persiflage van gemaakt. Daar gaan we straks ook naar luisteren. Maar natuurlijk eerst nog eventjes uh, lekkere muziek. Only the Lonely. Nou, dat kan ook allemaal alleen meneer Roy Orbison zijn die dat zingt natuurlijk. Dum, dum, dum, dum. Oh, Only the lonely. Ja, dat is niet denk ik vals. Hè? Oh, Only the lonely for me Don't let me be misunderstood. Het zijn de beesten. Baby, Animals. do you understand me now? Sometimes I feel a little mad. But don't you know that no one alive can always be angel? When things go wrong, I seem to be bad. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And sometimes it seems that all I have to do is worry, and then you're bound to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know I love you. Oh, oh, oh, baby, don't you know I'm human? Have thoughts like any other one. Sometimes I find myself alone regretting some foolish thing, some little sinful thing I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh, Lord, please don't let me be misunderstood. we gaan straks eh, na dit nummer gaan we eh, genieten van Cabaret. Eh, maar eerst een klein stukje van mij en een klein stukje van u. A little bit me, a little bit you. De apies, de monkeys. Houd eruit. Nou. en eh, bij de koffie hoort een stukje cabaret. En we gaan even serieus, luisteraars. We gaan even net doen of het eh, middernacht is. dan gaan we genieten van eh, Jan van Veen met zijn Candlelight. Maar in een hele speciale uitvoering. deze klanken komen wij weer binnen in Candlelight. Een programma voor romantische luisteraars. Mensen, mensen die zich eenzaam voelen. Mensen die al tussen de klamme lappen liggen. En denken, ik luister nog even daarnaar. Kortom, dit is weer helemaal Candlelight. Met ook vanavond weer een aantal fijne gedichten van luisteraars. En we beginnen deze Candlelight Special op de zaterdagavond met een bijzonder fijn gedicht dat we ontvingen van iemand die zijn naam liever nooit meer wil horen. En dat hele fijne gedicht, deze Candlelight Special op de zaterdagavond, is dan kortweg nog zeer indringend getiteld Jij Jij. In de wei. Jij in mei en juni. blij dat ik vrij in de klei met een sprei. In de rij met een ei en de glij van gelei is een pijfeestkledij. Jij zei hij mij, wij gij, hij jij mij, wij hij jij mij. En ik dan... dan ontvingen wij uit Barneveld nog een gedicht met een ei. In de keuken ligt een ei. Moe, mag ik dat oe? Nee, dat ei is vies. Daar heeft Molly op. Vlek verhindert mij het laatste woord aan u voor te lezen. Volgende gedicht voor deze Candlelight Special. Op de zaterdagavond ontvingen wij van een sleurklager... van een keurslager... en hij droeg dat speciaal op aan zijn blinde vink. O blinde vink in wildervang. Zie hoezeer ik naar jou verlang. Ik zie steeds jouw stok weer in de gang. Twee strepen rood, de rest van wit. En aan de krul jouw kunstgebit. Volgende bijdrage voor deze Candlelight Special op de zaterdagavond ontvingen wij van Harm van R. de Blaricum. En hij noemde zijn inzending Met de Broek. Naar beneden. Draaide ik me om voor de spiegel en herkende opeens het gezicht van Hans Wiegel. kort gedicht dat zojuist de studio werd binnengebracht en dat ik u toch niet wil onthouden in deze Candlelight Special op de zaterdagavond. Jouw auto staat verkeerd geparkeerd, de portier. En zo komen we dan weer toe aan het laatste gedicht van vanavond. En het laatste gedicht van vanavond is heel treffend getiteld Jan. Jan, wanneer ik weer niet slapen kan. Jan, dan lig jij daar niet wakker van. Jan, jouw bedje was al lang gespreid. Jan, was het nou Kendall of Swendelite? Jan. geen nee. En omdat alles Bergen met vakantie is, ben ik vandaag zelf maar de eerste kandidaat. En ik krijg hem meteen gehoor bij meneer... Meneer De Beus. Goedemorgen meneer De Beus, ben u een beetje zenuwachtig? Inderdaad. Ziet u er echt tegenop? Dat niet. Wat denkt u, zullen we dan meteen beginnen? Zeer juist. De regels hoef ik u niet meer uit te leggen, hè? Die zijn bekend. Goed, meneer de Bus. Nou, wij zijn helemaal klaar voor. U ook? Inderdaad. Prima, dan druk Pieter stopwatch nu in. Dit is toch het spelletje geen ja en geen nee? dan had u zich toch opgegeven? Ja. Maar dan kan er nog geen misverstand zijn? Nee, maar ik dacht... Eh, Wat dacht u? Nou, u, u, zegt zelf ook steeds ja en nee, bedoel ik. Ja, maar ik stel de vragen, begrijpt u? Ja, ja. En ik doe zelf niet mee. Nee, nee. Is het nu helemaal duidelijk? Ja, hoor. Prima. Vertelt u eens, meneer u woont in Eindhoven, hè? 19 jaar al. Wat was een fout? Nee, ik dacht even dat u nee zei. Nee hoor. Nee, u hebt groot gelijk, meneer de Beus. We gaan gewoon door, is dat goed? Ja hoor. Prima. U woont dus in Eindhoven, hè? Hebt u kinderen? Jaapje, Joopje en Joep. was er nu niet goed? Nee, ik was even niet goed, meneer de Beus. Oh ja. U bent nog niet boos, hè? Nee hoor. Goed, meneer de Beus, we gaan gewoon door. U woont dus in Eindhoven, hè? Hebt u daar veel aanloop? Nee, nichtjes, Wat is er toch met die zoomer? Ja, ik mag me wel even bij u verontschuldigen, hè? Ja. Maar mijn vingers zitten van, vanochtend een beetje los. Oh ja. U neemt me toch niet kwalijk, hè? Nee hoor. Ik vind dat u het verder erg goed doet, hoor. Ja? Ziet u er tegenop om door te gaan?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 Ja. Ja, zat er een beetje spanning. Ja, kan zomaar gebeuren natuurlijk. Eh, als James Bond in de buurt is, ja, dan eh, vluchten we allemaal naar Galveston. Met Glenn Gamble, Galveston, oh Galveston I still hear your sea winds blow see her dark eyes glowing. She was 21 when I left Galveston. Galveston, oh Galveston, I still hear your sea waves crashing cannons flashing I clean my gun And dream of Galveston I still see her standing by the water Standing there looking out to sea Galveston, oh Galveston, I am so afraid of dying. Before I dry the tears she's crying, before I watch your seabirds flying in the sun at Galveston. Galveston. zo reizen we met Glenn Gamble even naar Galveston, luisteraars. Dit eh, uh, is dus ook leuk. Daarna winnen samen met Piet Veerman eh, van de Cats met Westenwind. Aan de zee wordt het smachten nog verenigd en versterkt. En whenever I will see you, oh maybe one more time. Ben ik vervuld van jou mijn liefste en u smeert. walk in upon the hill Feel Like a Woman. Nou, dat geldt niet voor mij hoor. Nee, nee, nee. We hebben een eh, nieuwe premier, Dick, eh, Dick uh, heet hij. Ik hoop dat hij het ook uh, Dick. of is het nou niet Dick Kalmhout? Nou weet ik het eigenlijk niet meer. Hoe heet hij nou ook weer? Dick... nou, dan moet ik zo even, even, even spieken voor uw luisteraars. Hoe heet onze nieuwe premier ook weer? Althans, hij is voorgedragen. Hij is natuurlijk nog geen premier, hè? Dus dat is... Even kijken hoor. Dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik, dik. Premier moet ik hebben. Moet even spieken hoor, op het internet luisteraars. Dat doe ik heel stiekem. Zo, dat merkt u helemaal niks van. Nou, dik Schoof heet die, Dik Schoof. Nou, het me af, luisteraars, eh, hoeveel Dik Schoof om premier te mogen worden. Zou die dat eh, onder de tafel hebben betaald, zwart? Om die positie te mogen verwerven. Het is natuurlijk een ambtenaar. Maar hij vond het naar en hij dacht, ik, eh, ik word, gewoon, eh, ik word gewoon premier van Nederland. We moeten het ermee doen, luisteraars. En eh, we moeten dat ook doen met het laatste plaatje. Minute, you're gone. En dat zegt u allemaal straks natuurlijk als ik verdwenen ben. De minuut duifje dat je weer weg bent gegaan, dan stort ik helemaal in elkaar. Nou. Before you walk out of sight, I'm like a child all alone. Ik eh, dank u allemaal voor het luisteren. Dit, was, eh, dit is de laatste voor vanmorgen. Duitsdag de week door. Ik ben er volgende week dinsdag weer met de eh, Tussen App en Vloed. Geniet van de woensdag en van de rest van de week. En eh, allemaal tot ziens en dank voor het luisteren. Hoi hoi. You're gone, how lonely a man I'd be. My life would be oh so blue if I couldn't be with you.